uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil nog voor de zomer uitleg van minister Grapperhaus... over het ontbreken van de DNA-profielen van duizenden veroordeelde criminelen... in de databank van justitie. Gisteren meldde Nieuwsuur dat daardoor mogelijk honderden strafzaken... niet worden opgelost. Grapperhaus' voorganger van de Steur beloofde twee jaar geleden beterschap... maar sindsdien is het aantal ontbrekende profielen verdubbeld. De Europese Centrale Bank verwacht op 31 december te stoppen met het opkoopprogramma van overheidsleningen en bedrijfsobligaties. Daardoor gaan waarschijnlijk op langere termijn de belangrijkste rentes weer stijgen, zoals de hypotheekrente, maar ook de rente op spaarrekeningen. De ECB begon in maart 2015 met het opkoopprogramma om de economie te stimuleren. Zeven Amsterdammers zijn opgepakt voor de diefstal en heling van bijna 20 45 kilometer wagentjes. De wagentjes werden op verschillende plekken in de hoofdstad teruggevonden. Het onderzoek naar de diefstal van de Kanta's begon dit jaar... nadat meerdere keren aangifte was gedaan van verdwenen wagentjes. Vaak waren de slachtoffers kwetsbare ouderen... die erg afhankelijk waren van de autootjes. Middelbare schoolleraren krijgen meer salaris. De docenten en onderwijsondersteuners krijgen in twee stappen een loonsverhoging van 4,5 procent dat is afgesproken in de nieuwe CAO. Ook krijgen ze een eenmalige uitkering van 1% en staan docenten vanaf volgend jaar een lesuur per week minder voor de klas. Onderwijsvakbond AOB is tevreden met de afspraken, maar noemt het wel een eerste stap. De bond eist van de politiek meer geld om de werkdruk te verlagen en het onderwijs te verbeteren.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 En daarna Huey Piano Smith en The Clowns en Rockin' Pneumonia en de Boogie Woogie Flu. Veel plezier het komende uur. was het jaar 1957. Uh, eh, Huey Piano Smith en de Boogie Woogie Flu. Nou, Rockin' Pneumonia en de Boogie Woogie Flu. En daarvoor hoorden we uit 1964 Hubble Bubble Toil and Trouble... de tweede hit van Manfred Mann. En dan gaan we nu weer naar de jaren 80. Ja, we komen overal. Eh, Madness and It Must Be Love. I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. Soon as I wake up every night, every day. I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? bless me Bless the bees and the birds bekendste uitvoering is die van Labby Sievre natuurlijk... maar deze van Madness mag er ook zijn. It Must Be Love. De volgende plaat van een groep eh, uit Amerika... staat genoteerd als One Hit Wonder. Maar eh, die, eh, moet ik, die moet ik even tegenspreken... want ze hebben minstens twee hits gehad. Dus kan je nooit in een lijst met One Hit Wonders komen. De volgende plaat komt uit 1964 als One Hit Wonder. Thames and What Kind of Fool Do You Think I Am? What kind of fool? cara kind of fool Fool Do You Think I Am? The Thames als One Hit Wonder at 64. Maar ze hebben er nog een gehad en die heette Hey Girl, Don't Bother Me. We gaan naar een top 100 hit uit 1979 en die komt van Kiss. En dan denkt iedereen meteen van I Was Made For Loving You. Maar ze hadden in die top 100 twee nummers. En die tweede heeft natuurlijk wel een beetje meegevaren op het succes van eh, die eerste. I Was Made For Loving You. Maar deze halen het toch ook. Sure Know Something. Every day she takes a morning bath, she wets her hair. Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. de allereerste solo-single van eh, Paul McCartney, Another Day. En die kwam uit 1971. De volgende twee komen allebei uit 1956. En dat is namelijk eh, een single van Elvis Presley, Tutti Frutti. Gerelateerd aan Little Richard natuurlijk. En I Got A Woman, co-geschreven eh, door Ray Charles. Hier is Elvis Presley. bam, boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy. Bop, bop, loom, bop, bam, boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west. She's a gal that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy. crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop, bop, bop. Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Oh, tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Oh, mama, little mama, la bam boom. Well, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, yeah. She's getting on when I'm in need. Yeah, she's the kind of, friend that me. I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh yeah. She says loving early in the morning just for me. Oh, oh yeah. She says that love early in the morning just for me. Oh yeah. She says just for me. Yeah, you know she loves me. I got a woman way from town. She's a good to me. Oh, oh yeah. there to love me both day and night. No grumbles or fusses, just treats me right. Never running the streets, leaving me alone. She knows the warmest place that I've ever been in the whole entire world. She's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. way across town. She's good to me. Oh, oh yeah. But don't you know she's alright? She's alright, she's alright. I got a woman. We over town. Good to me. Tutti Frutti en I Got a Woman. En volgende week weer een single van Elvis Presley. En dan gaan we nu luisteren naar The Shadows. Yeah. with the Shadows in 1964. Gecomponeerd door Brian Bennett. En dat was ook de drummer op dit nummer. En het was meteen zijn debuut als drummer bij The Shadows. We gaan een beetje soul draaien. En het is een compositie van Steve Cropper en Eddie Floyd. En Eddie is ook de zanger. Hier is een knock on wood. en Knock on Wood. We gaan luisteren naar drie nummers uit de pop Top 100... over de periode 1965-1980. Je hoort zometeen wie je hebt gehoord en op welke plaatsen stonden. Veel plezier. Good morning, morning. What did you say? Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went. Or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going to ferment. I'll never drink again. I'll never smoke again. was her name Well, it don't matter Cause they're all the same She had a smell of garlic How could I be pleased? She could have surprised me with a disease I'll never drink again again. is a drie uit die Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Op 52 hoorde je Alexander Curly, I'll Never Drink Again. Op 51 BZN en Pearly Dam. En op 50 Only Lies van Greenfield en Cook. En volgende week weer drie. Hier is Blondie. 1978 en het komt van het, L, van het album eh, Parallel Lines. Het was Blondie en A Heart of Glass. En we gaan naar de volgende dame en dat is Kate Bush. Here is Running Up That Hill, A Deal With God. Up That Hill van Kate Bush. Een top 100 hit uit 1985. En van 1985 gaan we naar 1958. En naar de laatste van deze matchbox. En die komt van Buddy Holly. Van, de, van het album That'll Be The Day, Blue Days and Black Nights. Blue days, black nights, blue tears keep on falling for you, dear. Now you're gone. Blue days, black nights, my heart keeps on calling for you, dear, and you alone. Memories of you make me sorry. I gave you reason to doubt me. But now you're gone And I am left here all alone With the blue memories I think of you And now, somehow, I know I will pay for the times I have made you blue. Memories of you make me sorry. I gave you reason to doubt me, but now you're gone, and I am left here all alone with the blue memories I think of you. je hoeft ze nooit op een boodschap te sturen hoor. Die zijn er gewoon vanzelf. Les Paul en Mary Ford. En Bye Bye Blues, want dit is het einde van deze matchbox. Volgende week zijn we er weer. En eh, dan met aflevering 238. Ik wens u een fijn weekend.